hebben met het NOS-journaal. Politie in Texas doet onderzoek bij een huis waar een massagraf zou zijn. Er was een anonieme tip binnengekomen dat bij het huis 25 tot 30 lijken liggen. Er zouden kinderen bij zijn en een deel van de stoffelijke resten zou zijn verminkt. Het huis staat in Liberty County, een plattelandsgebied ten noordoosten van Houston. De Politie van Texas wil nog niet veel over de zaak kwijt. De omgeving is afgezet en een persconferentie is meegedeeld dat er nog geen bewijzen zijn gevonden voor de aanwezigheid van een massagraf. De FBI is betrokken bij het onderzoek, maar volgens lokale media is het twijfel of de tip betrouwbaar was. De Syrische ambassadeur in Frankrijk heeft tegengesproken dat ze is afgetreden. Dat werd gisteravond gemeld door een Franse nieuwszender. Frans 24 berichtte dat Lamia Chakour was opgestapt aan protest tegen het harde optreden tegen demonstranten in Syrië. Na de berichtgeving ontstond er al twijfel. Chakour heeft eraan een einde gemaakt om in een tv-interview te zeggen dat ze helemaal niet is afgetreden als ambassadeur. Ze kondigde de rechtszaak tegen Frans 24 aan. Minister Schippers vindt de communicatie van Duitsland in de EU-crisis warrig. Niemand heeft de regie, zei de minister bij Knevelen van de Brink. Iedereen bemoeit zich ermee. Er is een minister van Volksgezondheid van een deelstaat. Er is een landelijke minister. En dat is onhandig en verwarrend, zo de dus Schippers. Ze zei dat in een dergelijke crisis in Nederland de regie in handen is van de minister van Volksgezondheid. Schippers toonde ook begrip voor het dilemma waar Duitsland mee kampt. Als veel mensen ziek worden en doodgaan en je denkt de oorzaak te weten, wil je mensen waarschuwen als je drie keer voor niks waarschuwt, geloven mensen je niet meer, al dus de minister.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 Yeah, ik van mij. Six days a week is way too much. I'm driving late, can't escape Don't wanna really get away I hope that it might be that motor Start it up and head for the green Around this countryside You know somewhere I've never been I'll stop, kiss my blues goodbye Dream until I soar up high Like hazy nights They never really baby Celebration tonight Celebrate Don't wait too late Correct must for it.